filmrollen, onder meer in From Here to Eternity, Vera Cruz en Dirty Dozen. In 1956 kreeg hij een Oscar voor zijn rol van Marty Piletti in de film Marty. In de jaren 70 en 80 speelde hij in grote tv-series als Love Boat en Magnum P.I.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 there was a back way out. Wish there was a back way out. I to the mirror. my body limb I wish there was a back way out internet. www.zfmzandvoort.nl dictionary, trying to find words to describe you. what you see.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 Regeringspartij Likud stemt in met een plan om dat te regelen. Coalitiepartner Kadima dreigde met een kabinetscrisis als het plan niet door zou gaan. Het Israëlische Hoge Rechtshof bepaalde eerder dat de uitzondering van streng religieuze joden tegen de grondwet is... In Israël moet iedereen, mannen en vrouwen, meerdere jaren in militaire dienst. Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 god een uitzondering voor ultra-orthodoxe joden. Zij zijn de bestudering van de Torah als hun beroep en vinden dat ze daarom geen dienstplicht kunnen doen. De ultra-orthodoxe joden vormen zo'n 10% van de bevolking van Israël. Hun aandeel groeit snel. In Oost-Afghanistan heeft een bermbom het leven gekost aan zes Amerikaanse NAVO-militairen. Daarmee komt het aantal NAVO-doden van afgelopen weekend in Afghanistan op acht. Details over de aanslag zijn niet bekendgemaakt. Dit weekend werden verschillende aanslagen met bermbommen gepleegd in het zuiden van Afghanistan. Daarbij kwamen één NAVO-militair en zeker 24 Afghaanse burgers en politieagenten om het leven. De achtste NAVO-dode viel ook in het zuiden bij een aanval door opstandelingen. In Los Angeles is de acteur Ernest Borgnine overleden. Hij speelde